Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij de schietpartij op een school in Kat, dat meldt de Canadese politie. Premier Trudeau had het eerder over vijf doden. Er is een onbekend aantal gewonden, van wie twee in kritieke toestand. De schietpartij was op een middelbare school in de provincie Saskatchewan. De vermoedelijke dader is opgepakt, over zijn motief is niets bekend. Het is de dodelijkste schietpartij op een school in Canada in 26 jaar. De Surinaamse president Bouterse zegt dat andere landen zich mengen in het proces over de decembermoorden. De strafeis wordt geschreven in het buitenland, zei Bouterse op een persconferentie. Hij noemde geen landen, maar vermoedelijk doelt hij onder meer op Nederland. In november besloot het Surinaamse Hof van Justitie dat het strafproces over de decembermoorden moet worden hervat. Bouterse is daarin hoofdverdachte. De VS is de Russische pesterijen tegen diplomaten zat. De Amerikanen erkennen daarom vijf Russische diplomaten niet langer als vertegenwoordigers van dat land. Een van de pesterijen is de sluiting vorig jaar van een bibliotheek en informatiecentrum over Amerika in Rusland. Welke pesterijen de VS nog meer bedoelt is niet duidelijk. Mogelijk gaat het om plannen van Rusland om vlakbij de Amerikaanse ambassade in Moskou een monument te bouwen voor de genocide op Amerikaanse indianen. De Nederlandse waterpolovrouwen hebben de finale van het EK in Belgrado verloren. In de finale was Hongarije te sterk voor Oranje. Het werd 9-7. De Hongaarse vrouwen hebben zich door de overwinning geplaatst voor de Olympische Spelen in Rio. Nederland kan zich in maart nog plaatsen tijdens een kwalificatietoernooi in Gouda. De nederlaag is een flinke teleurstelling voor Oranje. De Nederlandse waterpolisters begonnen als favoriet aan de finale. Eerder op het EK in de groepsfase hadden ze nog van Hongarije gewonnen. Het weer, het is vannacht op de meeste plaatsen droog. Het blijft overal een paar graden boven nul.